Kom eens even bij me zitten, leg je schort nou aan de kant. Denk eens even niet aan schrobben en witten, maar geef me eens je hand. Ik wil beslist niet op je vitten, leg die breikous nou opzij. van vroeg tot laat aan één stuk in de weer. Jij weet mijn lieve schat, hoe of ik dat waardeer. Maar s'avonds om een uur of acht en jij nog steeds in touw. Dan denk ik wel eens, beste meid, hou op met dat je nou aan de kant. Denk eens even niet aan schrobben en witten, maar geef me eens je hand. Ik wil beslist niet op Tuur niet uren in je krant. Schattenbout, je hoeft de gang niet te witten, maar geef me eens je hand. Wil beslist niet op je vitten, leg je kruintje nou opzij. Kom eens even bij me zitten, denk er.